<laughs> Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Vakbonden FNV en de Unie zijn vanochtend bij DSB in Wochlum om te praten over de toekomst van het personeel als de bank failliet wordt verklaard. DSB-eigenaar Scheringa heeft nog tot uiterlijk 12 uur vanmiddag om een koper te vinden. Scheringa spreekt van een laatste strohalm. Gisteravond heeft hij nog geprobeerd om vijf grote Nederlandse banken te interesseren voor een overnameplan. Maar dat overleg is op niets uitgelopen. Scheringa zegt nog hoop te hebben dat DSB wordt gered. Een Amerikaanse bank zou belangstelling hebben. In Sydney zijn vijf mannen schuldig bevonden aan het beramen van terroristische aanslagen. Ze werden vier jaar geleden opgepakt. In hun huizen werden grote hoeveelheden wapens, munitie en chemicaliën gevonden. Volgens de aanklagers wilden de vijf aanslagen plegen om zo te protesteren tegen de aanwezigheid van Australische troepen in onder meer Afghanistan. De rechtszaak heeft tien maanden geduurd en is daarmee het langste terreurproces in de Australische geschiedenis. De vijf mannen kunnen maximaal levenslang krijgen. De grote geschiedenisprijs is dit jaar toegekend aan Jolanda Withuis. Ze krijgt de prijs voor Weest mannelijk, zijt sterk. Dat is een biografie over verzetsheld Pim Boelaert. De jury noemt het boek meeslepend en evenwichtig. Boelaert speelde een vooraanstaande rol in het verzet... en hij overleefde de concentratiekampen Natzweiler en Dachau. De grote geschiedenisprijs die in 2007 werd ingesteld is een initiatief van het Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en de omroepen VPRO en NPS. Monty Python's Flying Circus heeft in New York een speciale prijs gekregen voor zijn bijdrage aan de film- en televisiewereld. De BAFTA Award, het Britse equivalent van de Oscar, werd uitgereikt bij het 40-jarige jubileum van Monty Python. Leden van het gezelschap, onder wie John Cleese en Michael Palin, presenteerden daar een nieuwe documentaire over hun absurdistische film- en tv-werk.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 gestuurd door Silje Nergard van de cd Night Watch. Dit is het tweede uur van ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en David Habig. We hebben nog een gelukkige in ons dorp Zandvoort. Want Gerard Verstegen is 70 jaar geworden. En hij staat al in de startblokken om naar zijn geliefde Grasberg in Slovenië te gaan. Daar hebben ze inmiddels beneden in Zodracica al het een en ander voor hem klaargezet. Want hij is erg gek op vis, die Gerard. Goed, Chris Barber dan. En speciaal voor Gerard, Ice Cream. <laughs> me, baby, roll. Hasiola. Hasiola. The Pepsi Cola. Pepsi Cola. You know that everybody's digging that old Coca Cola Ice cream, you scream. Everybody want ice cream. Rock, rock me, baby, roll. Shibam doody, adadoo, dibba, doody, zabba, doo, doo, doo, doo, doo, doo, Bon, bon, bon, bon. Yeah, but dip dip dip dip dip doo bam bam dam doo fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frame crab sauce with the awesome fade, with shivava on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the brim fram sauce with the Oz and Fay, which you five on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Where the please serve mine fried. I want the brim brim sauce with the Osmond fed, with fire on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the prim pam songs with the awesome fare with your papa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frame, frame sauce with the awesome fame with your papa side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my pie. I want the thrill fam sauce with the awesome fare with your topper on the side. Fram Sauce van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Een heerlijk opgetogen nummer. Ik draai al een aantal nummers van Tom Jones van de cd Green Green Grass of Home. Een ander nummer wat ik nu ga draaien is Say You'll Stay uh, Until Tomorrow. Say you stay until tomorrow tomorrow I need you. I know for some time now that things just ain't been right. Cause when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, and I know where I stand. Though it hurts, though it hurts deep, inside, deep inside, give me time, give me time. I'll get by. Say you stay until zanger draaien en die kunt u raden. En dan krijgt u van mij of van ZFM Jazz een cd. Maar eerst gaan we nog iets anders doen. Ik geef u in elk geval de gelegenheid om nu even het telefoonnummer op te schrijven. Buiten Zandvoort en buiten Haarlem in de regio is dat 023. En dan het nummer 5731969. Ik herhaal 5731969. We gaan eerst nog iets anders draaien en daarna komt die zanger die ook al in de Hall of Fame staat. En u kunt die eh, raden en de prijs is voor degene die het het eerst raadt een cd. Maar eerst gaan we naar David Sanborn luisteren met Stony Lonesome. Modern Jazz Quartet met Django. Heerlijk. Tegen het klassieke aan. En ontspannend. Het volgende nummer kan ik wel eh, typeren eh, als... als eh, nou, ik zeg het eigenlijk nog niet. Het staat in contrast met wat ik net draaide. En het is eigenlijk bestemd voor veel lieve moeders. Typering ruig. En het was van Little Richard. We gaan eh, heerlijk door met Jury Honing en Floris Klinkert met het nummer Fingers Crossed. I'm keeping my fingers crossed Cause I know When I say it all I lose Now I count to ten before I fill the room with ammunition. My umbrella doesn't help, it's raining in my head. I hide my Lobella van het Adam Spoor Kaart Quintet. Deze Haarlemse pianist is vanmiddag eh, live te zien en te beluisteren met zijn band Spoor 5. En dan wel in Café Alex op het Gasthuisplein. En de aanvang is om half vijf en de toegang is gratis. Dus wie van jazz houdt, gaat vanmiddag eerst naar het Jazzpaleis hier in de Krocht. Vergeet je Kouwveld. En dan meteen door naar Adam Spoor om daar gezellig de dag jazzy af te sluiten. We gaan eh, nu door. Ik zit even te kijken wat er allemaal nog eh, te eh, zien en te horen is. En dan heb ik in mijn handen een prachtige cd. En dat is weer de gids naar het Sea Jazz Festival. Maar dan van dit jaar. En daarop staat Jamie Cullum. Zijn nummer? London Skies. God and pale on a cold winter's day. Shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day. vandaag veel te horen en te zien in Zandvoort. Want acht zondagen lang is het filmhuis in Zandvoort's museum te bewonderen met de filmladderkeuze van Thijs Okkersen. En vandaag draait hij een film van Samuel Fuller en The Big Red One. Dat is een film uit 1979 die eh, in 78 eh, gemaakt is door regisseur Sam Fuller in Israël. En Thijs was daarbij. Hij heeft de opname op de voet gevolgd en sprak met de regisseur in zijn werkkamer in Hollywood. Hollywood. Hij geeft ook een eh, inleiding, dus wie vanmiddag de film wil zien, kan naar het Zandvoorts Museum. En het begint om twee uur. En de volgende keren, dan melden we weer wat op de volgende films. Want het zijn er nogal een aantal.